en een voorspoedige start. Dit is Renate Evers met het De Turkse politie heeft een groep journalisten en een voormalige politiechef opgepakt. Het is niet bekend wat de gearresteerden ten laste is gelegd. Eerder werden al honderden hoge politiemensen en juristen gearresteerd. President Erdogan heeft beloofd dat hij het netwerk van verraad in Turkije zal aanpakken. Hij doelt daarmee op de volgelingen van de Turkse geestelijke Gulen, die volgens Erdogan de Turkse regering wil ondermijnen. De man die zichzelf vrijdag in brand stak voor het politiebureau van Tilburg is een 29-jarige inwoner uit die stad. Hij was bekend bij hulpverlenende instanties, zegt de politie. Agenten doofden het vuur en verleenden hem eerste hulp, maar korte tijd later overleed de man in het ziekenhuis. Het motief van de man is onbekend. In Amsterdam-Noord is een dancefeest afgelopen nacht geëindigd in een massale vechtpartij. Volgens de politie gingen tientallen mensen kort voor het eind van het feest met elkaar op de vuist. De zaak liep uit de hand op de dansvloer en in de garderobe, waar in de chaos een groot aantal jassen werd gestolen. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Zo'n 190 landen hebben in Peru een klimaatakkoord bereikt. Concrete maatregelen zijn er nog niet. Die moeten volgend jaar worden gemaakt op de volgende top in Parijs. Met een nieuw verdrag moet verdere opwarming van de aarde worden voorkomen. Het bereiken van overeenstemming duurde lang op de top in Peru. Arme en rijke landen zijn onderling sterk verdeeld over wat er gedaan moet worden. Het Nederlands mannenhockeyteam is in India als vijfde geëindigd tijdens de Champions Trophy. De ploeg versloeg Argentinië met 4-1. De kans op een medaille verspeelde Nederland door in de kwartfinales te verliezen van Pakistan. Het weer, de nevel en mist verdwijnen. Er zijn perioden met zon. Op sommige plaatsen blijft het grijs. In de zon wordt het zo'n 5 graden. Vanavond raakt het bewolkt en gaat het regenen. En aan zee staat dan een stevige wind. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan drie files, alle drie op de A2. Van Utrecht naar Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel... 2 kilometer door een wedstrijd van Ajax. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn... 4 kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verderop gebeurde ook een ongeluk door een overstekende zwaan bij Nieuwegein.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 not believe that a romance would show itself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no ZFM wenst jullie allemaal fijne dag.